verworpen. De tegenstanders vinden dat het beschermde dorpsgezicht windmolens. De Raad van State heeft alle bezwaren ongegrond verklaard. Het windmolenpark moet uiteindelijk 400.000 huishoudens van stroom voorzien. De Gasunie heeft gisteren een recordhoeveelheid gas getransporteerd. Nog niet eerder in deze eeuw werd er in Nederland op één dag zoveel gas gebruikt. ging 545 miljoen kubieke meter gas door de Nederlandse pijpleidingen. Het absolute record stamt uit januari 1997. In dat jaar werd twee dagen voor de Elfstedentocht nog 12 miljoen kubieke meter gas meer vervoerd. De prijzen bij bakkerij zijn de afgelopen vijf jaar fors gestegen. Brood en gebak werden sinds 2006 in speciaalzaken ruim 22% duurder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ook in supermarkten werden brood en gebak duurder, maar daar stegen de prijzen minder sterk, met zo'n 10%. De hogere prijzen komen doordat graan en andere grondstoffen op de wereldmarkt duurder werden. Ook van vlees en groenten stegen de prijzen harder in speciaalzaken dan in supermarkten. Het autoongeluk van afgelopen zondag op de A35 bij Almelo heeft daar nog eens twee mensen het leven gekost. Een 21-jarige vrouw uit Soetermeer en haar moeder van 48 zijn vannacht overleden aan hun verwondingen. Daarmee komt het dodental van de aanrijding op 6. Twee auto's botsten zondag op elkaar en kwamen in het water terecht. Op een school in Rotterdam is een meisje van 13 aangehouden omdat ze een hamer door de klas gooide en daarbij een docent raakte. De 57-jarige handvaardigheidsdocent raakte gewond aan haar hoofd. De politie denkt dat het meisje niet de bedoeling had de docent te raken. Ze wordt verdacht van mishandeling. Het weer in de loop van de dag steeds meer zon. Het wordt ongeveer min 2 graden bij een vrij stevige noordoostenwind. Morgen in het westen tijdelijk dooi. Dit was het en. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt geflitst op de A12 tussen Arnhem en de Duitse grens. En de A27 tussen Utrecht en Gorkum.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 De rayons zijn